Vijf uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In een vluchtelingenkamp in het noordoosten van Syrië... zijn al bijna 30 kinderen omgekomen, vooral door onderkoeling. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich grote zorgen... over de situatie in het kamp... waar een groot tekort is aan voedsel, tenten en sanitaire voorzieningen. De laatste maanden hebben zich zo'n 23.000 vluchtelingen gemeld... in het Syrische kamp, vooral vrouwen en kinderen. In afwachting van screening moeten ze vaak een aantal nachten in de open lucht doorbrengen. De WHO wil dat hulpverleners beter toegang krijgen tot het kamp. Onderwijsminister Slop waarschuwt dat scholieren niet mogen spijbelen... om te protesteren voor een beter klimaatbeleid. Nederlandse scholieren willen in navolging van Belgische jongeren... volgende week donderdag de straat op. Volgens Slop moeten ze op een vrije dag gaan demonstreren. Een groep scholieren van een Haagse school wil over een week actie voeren op het Malieveld in Den Haag en hoopt op zo'n 3000 deelnemers. Belgische scholieren gingen vandaag voor de vierde donderdag op rij de straat op voor een beter klimaatbeleid. Een Canadese investeerder denkt erover om KPN over te nemen, meldt persbureau Bloomberg. Investeerder Brookfield zou samen met Nederlandse pensioenfondsen een bod op het telecomconcern voorbereiden. De betrokken partijen willen niet reageren op de geruchten... maar op de beurs is het aandeel KPN meteen 10% omhoog geschoten. Gisteren presenteerde het bedrijf zijn jaarcijfers. Daaruit bleek dat KPN vorig jaar voor het tiende jaar op rij... een dalende omzet had, al wordt er nog wel winst gemaakt. Personeel van een restaurant in het Limburgse Panheel ontdekte vanochtend een onbekende man in de koelcel. Waarschijnlijk heeft de Pool gisteravond een slaapplaats gezocht en zich in het restaurant laten opsluiten. Toen hij was bevrijd ging de man er op de fiets vandoor. Hij heeft niets vernield of gestolen. Wel vond het personeel van het Limburgse restaurant wat lege bierflesjes in de koelcel. Het weer de rest van de dag blijft het grotendeels bewolkt. Op veel plaatsen dooit het licht. Vanavond gaat het weer een paar graden vriezen. En vannacht trekt er dan vanuit het, zuiden een sneeuwgebied over het land. Morgen is het bijna overal droog en dan wordt het een graad of drie. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Hoofddorp en Roelevarensveen een kwartier vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Akersloot en Knoop het 8 minuten. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Beeldhoven en Knoop het Nes 10 minuten vertraging.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 Everybody's got a little outlaw. you down. When your back's against the wall, that's when you gotta learn to stand up tall. See that rebel fight inside of you. has been there all along. Everybody's got a little when a chrome piece hiding in heartbeat beating to a rock and roll rhythm, yeah. in the back of bubble, diamond back. hem nog? Outlook, Outlook, Outlaw is hem. En dat was Waylon van verleden jaar van het Songfestival. We gaan ietsjes rustiger aan. Karma Chameleon van de Culture Club. zaterdag 9 februari opent Wolfgang Stein zijn werkruimte in de Haltestraat 55 onder de naam Het Atelier. Hier werkt hij en stelt hij zijn meditatieve schilderijen tentoon. Andere kunstenaars kunnen hun werk hier ook tentoonstellen. In het atelier is een spirituele trefpunt voor kunstenaars... liefhebber, kunstliefhebbers en alle mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Want behalve kunstenaar is Wolfgang Stein ook medium... Dus als u even het overzicht kwijt bent, levensvragen hebt... of wat meer inzicht wilt hebben in uw levenspad... kunt u ook in het atelier terecht. De openingstijden zijn donderdag, vrijdag en zaterdag... en zondag van 12 tot 6 en op telefonische afspraak 06 344 180 53. Het atelier is geen commerciële onderneming... Daarom wordt een derde van wat er in het atelier wordt omgezet... geschonken aan het Ronald McDonald Kinderfonds in Nederland.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 Ik heb gekozen ook een gouden oude uit 1975. En het is 100 Years van Joey Dizer. Joey Duizer, pseudoniem voor Josje Duister van Stelten... is een Nederlandse zangeres. Ze is enkel bekend van de hit 100 Years in 1975. In 1973 vroeg de Surinaamse zanger en arrangeur Alberto Gemens... en buurman van journalisten en kinderboekenrecensenten Josje Duister... even iets te zingen om zijn nieuwe studioapparatuur uit te testen. Duister zong haar zelfgeschreven liedje 100 Years. Later belandde de opname als bij toeval bij een producent van de platenmaatschappij Delta... die er wel wat in zag. Onder het pseudoniem Joey Duizer werd het liedje in december 74 op single uitgebracht. Het werd onmiddellijk een groot succes in Nederland en Vlaanderen... waar het de top van de hitparade haalde en meteen goed was voor goud. En hier gaan we luisteren naar Joey Duizer met 100 Years. The other day I felt so young, but now you made me hundred years. If you turn round, look what you've done. You will see my eyes, you will see my tears. My friends are. made me cry. But troubles you could never face. So you just left an empty place. My friends are. play Verfrissend. Grensverleggend. Optimaal. ZFM. Bij ZFM, ja, bij onze zender... is het open huis op 10 februari om de Tolweg 10A. En daar kun je radio maken en we zoeken allerlei nieuwe mensen. Altijd mensen tekort, altijd vrijwilligers tekort, dat is altijd zo. Al bijna 30 jaar maakt ZFM, dit jaar vernieuwd, we flink... meer, meer lokaal en regionaal nieuws... dat we gaan brengen op Teletext TV, apps, Facebook en websites. Uitgebracht dus, uitbreiding dus. Ook met enthousiasme vrijwilligers. Heb je zin in een paar uur per week ontspannende tijdbesteding? Neem een kijkje, kom een kijkje nemen achter het scherm in de studio... op zondag 10 februari. Dan houden we open huis. Het demonstraties en rondleidingen van onze redactie. Programmamakers en technici. Voor meer info, bestuur zfmzandvoort.nl. Ja, prachtig. Inderdaad. eternal. geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De temperaturen lagen in het noorden 1 of 2 graden boven het vriespunt... en in het zuidwesten en het midden min 2. En in het zuidoosten rond min 4. Het was op vele plaatsen glas door bevriezing van natte weggedeelten... en sneeuwresten in het noorden van sneeuwval. De wind was zwak tot matig en kwam uit het zuidwesten... in het noorden eerst uit uitroepende richtingen. Aan het einde van de middag kwamen de temperaturen weer onder het vriespunt. De wind wordt geleidelijk oost en in het meeste matig. In de avond en nacht naar vrijdag neemt de bewolking toe... en gaat het in de loop van de nacht van het zuiden uit sneeuwen. De temperatuur ligt rond min 2 graden. De zwakke tot matige oostenwind draait in de loop van de nacht naar het noordoosten. Vrijdag overdag trekt de sneeuw noordwaarts en verlaat in de middag het noorden van het land. Van het zuiden uit wordt het overwegend droog, maar blijft het overwegend bewolkt. De middagtemperatuur loopt in het zuiden tot, min 5, tot 5 graden in het noorden... en blijft de temperatuur steken rond het vriespunt. De wind wordt in de loop van de ochtend zwak en veranderig. Alzheimer Trefpunt wordt het thema even ertussenuit besproken. Op deze avond is het tevens gelegenheid om informatie te krijgen... vragen te stellen en ervaringen te delen. Het Trefpunt is een samenwerking van Alzheimer Zuid-Kennemerland... Pluspunt, Steunpunt Ook Zandvoort, Kennemerhart, Tandem, Zorgbalans en Home Instead. Mocht het lastig zijn te komen in verband met degene waarvoor u zorgt... dan kunt u via Pluspuntdienst een vrijwilliger regelen... die bij degene blijft terwijl u deelneemt aan het Alzheimer trefpunt. U kunt de Pluspuntdienst bereiken via telefoonnummer 023 5717373.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 Jarenlang werkte Erik nauw samen met het Nederlands-Belgisch toppianist Johan Clement... en de Hanemse slagwerker Hans Bens. Vanaf 1997 maakte slagwerker Hans Bens plaats voor de fenomenale Frits Lambergen. Het netwerk dat Erik in de loop der jaren heeft opgebouwd... zorgt ervoor dat de programmering van gastsolisten van een ongekend kwaliteit is... En op 10 februari is het weer zover. Tom Beek, saxofoon. Erik van der Luit, piano. Marcel Sierissen op drum. En Erik Timmermans op bas. De aanvang is 14.30 uur.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 luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Ja, zaterdag is het weer zover. Dan is het weer live vanuit Hotel Hoogland. Het programma van komende zaterdag ziet er als volgende uit. Om tien over tien Zandvoortse reddingsbrigade, de terugblik op 2018... en natuurlijk de vooruitzichten op dit jaar, 2019. Vijf voor half elf, dan is het 9 februari opening het atelier... waar ik het net over had, van Wolfgang Stein. En tien over half elf nieuw in Zandvoort, slagerij De Halte... Joe Baan komt dan, bij, komt dan even langs. En om tien over half is het politiek. En om vijf voor half twaalf komt Bart Houtgraaf... en die restaureert fortepiano's. En om tien over half twaalf sterrenwacht Coperius. Presentatie is in handen van Ben Zonneveld en Roy Dongen... en de techniek is in handen van Cor Draaier. Eindredactie Gerry Rutte. Nou, het is een eh, programma wat u zeker niet mag missen. Het is altijd een heel leuk en gezellig en informatief programma. sailed on a dream on a crystal clear ocean to ride on the crest of a wild raging storm. To work in the service of life and the living in search of the answers to questions unknown. To be part of the movement, part of the growing, part of beginning to understand ¡Gracias! in your silent world. To live on the land, we must learn from the sea. To be true as the tide, and free as a wind swell, joyful and loving in letting it be. bioscoopprogramma tot 6 februari van, uh, van Zandvoort uiteraard. De Lego-film nummertje 2, woensdag om half 2, en dat is nieuw, 6 jaar. Hoe tem je een draak? Nummertje 3. En dat is in 3D, uh, eh, schuine scheep in het Nederlands, ook 6 jaar. Zaterdag, zondag om half 2 en woensdag om half 4. En dan hebben we Asterix in het, en het geheim van de toverdrank. Zaterdag en zondag om half 4, 6 jaar. Bohemian Rhapsody van donderdag tot en met, tot en met zondag om 8 uur s avonds. 12 jaar. Cold War. Maandag en dinsdag om 8 uur. En het is 12 jaar. En dan hebben we Sinia eh, Nostalgie. The Wife. Dinsdag om half 2. 12 jaar. En dan hebben we ook nog filmclub Simon van Kolm. Lieben in den Gangen. En het is een liefdesverhaal in, een, in de supermarkt. En het is woensdag eh, om half 8 En het is 12 jaar. En verwacht wordt Mary Queens of Scots en een Favorite. En voor de kaartverkoop en info www.circusandvoort.nl De liefde van je vrienden sleept je overal doorheen. De liefde van je vrienden helpt, ook al heb je er maar één. De liefde van je vrienden maakt dat je nooit echt eenzaam bent. De liefde van je vrienden geeft je moed. Jullie zijn altijd dicht bij mij. Jullie zijn. Van van Celia Rombly. De liefde van je vrienden. Ja, het is allemaal maar waar. Koffie in. Elke maandagochtend nodigt de geur van koffie en vers gebakken koekjes... dorpsgenoten uit om binnen te lopen bij de koffie in. Even bijpraten, een kaartje leggen, oude bekenden ontmoeten... of nieuwe kennissen maken. Of vrienden maken. De vrijwillige gastvrouwen heten u van harte welkom. Ook de heren zijn natuurlijk welkom. Zowel de dames als heren zijn trouwe bezoekers van de koffie in. Bij mooi weer serveren de gastvrouwen de koffie ook in onze binnentuin. Elke maandag van 10 tot 12 en de kosten zijn 1,10 euro voor twee kopjes koffie of thee met een vers gebakken koekje. En het adres is Pluspunt Zandvoort, Vlemingstraat nummer 55 en uiteraard in Zandvoort. bunch of feelings coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for It's clear, it's because you are. same in the leaves on the trees and the touch of the breeze. There's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same. Nou, dat waren de Carpenters, Top of the World. En ik ga door met Island of the Stream van Kenny Rogers. dat was het even voor deze donderdag. Ik hoop u volgende week donderdag in een goede gezondheid te ontmoeten.